Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Lula heeft zes regio's erkend als inheems territorium. Het gaat om zo'n 800 vierkante kilometer, voornamelijk gelegen in het Braziliaanse Amazonegebied. Met de erkenning komt Lula een campagnebelofte na. Hij zei afscheid te nemen van het beleid van zijn voorganger Bolsonaro... die juist beloofde geen enkele centimeter land nog te gunnen aan inheemse volkeren. De erkenning is cruciaal om de inheemse territoria te beschermen... tegen onder meer illegale houtkap, mijnbouw en landbouw. Huisartsen die een praktijk willen starten of er een willen overnemen... vinden dat ze financiële steun moeten krijgen. Jonge dokters zeggen tegen Nieuwsuur dat die maatregel kan helpen... om het huisartsentekort tegen te gaan. In de grote steden en veel dorpen zitten duizenden mensen zonder huisarts... omdat jonge artsen liever geen vaste praktijk openen. Ze vinden het te ingewikkeld en er komen veel kosten bij kijken. Ook minister Kuipers denkt dat een subsidie kan helpen... maar hij zegt dat zorgverzekeraars hier geld voor vrij moeten maken. Het dodental als gevolg van de Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen nacht zijn opgelopen naar 25. Eerder zeiden Oekraïnse autoriteiten dat er zeker 19 mensen waren omgekomen. In de stad Oman, op zo'n 500 kilometer van de frontlinie... werd een flatgebouw van negen verdiepingen geraakt. Het waren de eerste grote Russische luchtaanvallen... in bijna twee maanden tijd in Oekraïne. De Nederlandse songfestival-inzending Burning Daylight is aangepast... Het nummer is anderhalve toon hoger gemaakt... na kritiek op de valse zang van artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper. De hogere toonsoort zou beter bij hun stemmen passen. Hun coach, Duncan Lawrence, kwam op dit idee en zegt dat het vaker gebeurt op het Songfestival.